Levy Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade staan verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg zijn een zorgcentrum en een supermarkt ontruimd. 40 mensen zijn opgevangen in een buurthuis. Ook uit België en Duitsland komen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoersmiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen... zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. De politie heeft de man van 37 uit Schagen aangehouden voor illegale dierenhandel. Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik werden onder meer negen volwassen honden, 2 puppies en 18 kittens in beslag genomen. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden. De man wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Hij kwam naar voren in een onderzoek naar illegale handel in puppies en kittens. De dieren zijn nagekeken door de dierenarts en worden nu ergens anders opgevangen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Oekraïne heeft zich als achtste en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Oekraïners wisten in de verlenging te winnen met 2-1 van Zweden. Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland... dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Het weer vannacht valt er verspreid over het land een bui. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag is het bewolkt en vallen opnieuw meerdere buien.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 Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do because I need it all. up. is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. your move. Hey, and got the clothes coming off, then I make that move.